7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het vreugde gereageerd op het einde van de economische sancties tegen Iran. Volgens het internationaal atoomagentschap houdt Iran zich aan de afspraken over inperking van het kernprogramma. Veel wereldleiders zeggen wel dat waakzaamheid geboden blijft. Volgens minister Koenders blijft het atoomagentschap controles uitvoeren in Iran en is er geen sprake van blind vertrouwen. In Berlijn zijn de lichamen aangekomen van de tien Duitse toeristen die vorige week dinsdag omkwamen bij een aanslag in Istanbul. Stoffelijke resten zijn met een militair vliegtuig naar vliegveld Tegel gebracht, waar nog een korte plechtigheid was. De lichamen worden nog niet vrijgegeven, eerst wordt er nog een autopsie uitgevoerd. Bij de aanval op een hotel in de hoofdstad van Burkina Faso is ook een Nederlander omgekomen. De man van 67 was in het land als vrijwilliger voor de non-profit organisatie PUM, die MKB-ondernemers steunt. Bij de aanslag op het hotel in Ouagadougou kwamen zeker 28 mensen om het leven, onder wie ook zes Canadezen, twee Fransen en twee Zwitsers. In grote delen van Nederland ligt vanochtend een laag sneeuw. Het noorden van het land kreeg gisteravond al te maken met sneeuwbuien. En die trokken afgelopen nacht verder naar het zuiden. Het KNMI waarschuwt dat het glad kan zijn door de sneeuw en bevriezing. Voor het hele land is code geel afgekondigd. Dat duurt in het zuiden tot zeker 8 uur, in het noorden tot 10 uur. Japanse wetenschappers zijn erin geslaagd om diepgevroren microscopische kleine beestjes na 30 jaar weer tot leven te wekken. De beestjes zijn zogeheten beerdiertjes die erom bekend staan dat ze kunnen overleven in extreme omstandigheden, zoals zeer hoge en lage temperaturen en hoge doses straling. Onderzoekers hadden al een keer beerdiertjes na 9 jaar diepvries tot leven gewekt. Het weer. Door sneeuwval en bevriezing is een grote kans op gladheid. Verder flinke periode met zon en bijna overal droog. Bij weinig wind wordt het 0 tot 3 graden.